Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten minder internationale studenten naar Nederland komen. Minister Dijkgraaf komt met plannen. Universiteiten moeten weer in het Nederlands les gaan geven... en de minister wil dat studies een maximum mogen stellen... aan het aantal buitenlandse studenten. Waar ik bang voor ben, dat uiteindelijk eh, de, de hoge kwaliteit die we in het Nederlands systeem hebben... dat die zo onder druk komt te staan dat eh, de klaslokale collegezalen te vol worden. Dat er geen huisvesting meer is. Eh, dat er ook niet meer de aansluiting is met de arbeidsmarkt. Er komen steeds meer internationale studenten naar ons land. Inmiddels zijn het er 115.000. Een gedenkwaardige dag voor Richard de Mos. Hij was in 2019 wethouder in Den Haag... toen justitie een onderzoek naar hem en zijn partij begon... vanwege onder meer corruptie en omkoping. De Mos stopte toen als wethouder en hield steeds vol dat hij onschuldig is. En de rechter gaf hem vandaag gelijk. Er is geen bewijs. De verdachten, alle verdachten worden daarom vrijgesproken... van te lastiggelegde ambtelijke omkopingen. En als gevolg daarvan worden zij ook van de te deelname aan een criminele organisatie vrijgesproken. Ik dank u allen voor uw eh, aandacht. Ja, die uitspraak maakte veel los bij de mos. Ja, natuurlijk, het emotioneertje, je. 3,5 jaar ben je eh, gecriminaliseerd. Je bent, in de, je bent van je bed gelicht daar met, eh, met allerlei koekenbakkers die in je huis binnenkomen. Met, eh, met wapens en dat je mee moet. Ja, dat, die woede, die frustratie, ja, die kwam er even uit. En dan laat je een traantje. En nu staat weer voor u een, een man met een rechterrug en een hele vrolijke, hele vrolijke noot, kan ik u verklappen. Iets heel anders. Hopelijk zijn er geen stoute kinderen bij in Gorkum. Want in dat stadje in Zuid-Holland komt Sinterklaas dit jaar aan. De Goedheiligman komt dit jaar gewoon weer met de stoomboot. Vorig jaar moest hij het vliegtuig pakken uit Spanje nadat de pakjesboot was gezonken. Beste Pieten, gaan jullie maar rustig zitten en doen jullie de gordels op. De Goedheiligman in gaat zo eh, landen stappen jullie op het vliegveld dan zo snel mogelijk over op de nieuwe stoelboot. Als alles goed gaat, komt het Spaanse gezelschap op 18 november aan in Gorkum. Het weer dan nog. Vanavond overal regen en onweersbuien met kans op windstoten. Daarom geldt er code geel. Morgen eerst zon, later regen en 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files veroorzaken niet zo heel veel oponthoud, maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A7 van Zaanstad naar Den Oever sta je behoorlijk vast tussen Purmerend en Horen. Door dieren op de weg is de vertraging daar nu 25 minuten. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Amersfoort tussen Muiden en Naarden.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 Het OM bevestigt op dit moment niet dat Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi, is gearresteerd. Zoals van diverse kanten wordt gemeld. Het OM zegt wel dat er een advocaat is aangehouden. Die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie... die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Ook wordt de advocaat verdacht van het schenden van geheimen, zegt het OM. Minister Dijkgraaf van Hoger Onderwijs wil de komst van buitenlandse studenten beperken. De grote toeloop veroorzaakt problemen in het onderwijs en bij huisvesting. En het Openbaar Ministerie is niet tevreden over de vrijspraak van de Haagse oud-wethouders De Mos en Gernawi. Die stonden terecht voor corruptie. Het OM overweegt hoger beroep. Het weer, vanavond wat regen en onweersbuien. Morgen eerst zon, smiddags regen en 14 tot 19 graden.